moet 25 jaar de cel in en heeft ook TBS gekregen. De familie van Gino is opgelucht, zegt een van zijn zussen. Daar waren we wel even bang voor dat het doodslag was. Maar we zijn wel heel blij dat het eh, moord is geworden... omdat het, ja, het geeft nog een soort van gerechtigheid naar Gino zelf toe... En ja, dat is onze belangrijkste. Er is nooit de straf hoog genoeg voor wat Gino is aangedaan. Maar dit, dan voel je je toch wel nog ergens gehoord. Zowel het Openbaar Ministerie als Donnie M. kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Donnie M. ontvoerde Gino 2,5 jaar geleden uit een speeltuin in Kerkrade. Hij misbruikte hem thuis en bracht Gino daarna om het leven. De opvang van asielzoekers wordt alleen maar lastiger en duurder door de plannen van het huidige kabinet. Dat wil de spreidingswet afschaffen. Met die spreidingswet worden gemeenten gedwongen om allemaal opvang te regelen. Als de wet wordt afgeschaft moeten gemeenten soms op korte termijn noodopvang regelen in bijvoorbeeld vakantiehuisjes. En dat is veel duurder, zegt opvangorganisatie COA. De provincie Utrecht wil een roedel wolven op de Utrechtse heuvelrug zenderen... om ze beter te volgen en sneller in te grijpen bij problemen. De wolven zorgden eerder voor onrust door bijtincidenten en niet natuurlijk gedrag. Het is nog niet duidelijk hoe de provincie de wolven van zendertjes wil voorzien. En de jaarlijkse Amerikaanse volksverhuizing is weer begonnen. Morgen is het Thanksgiving en omdat veel Amerikanen dat willen vieren... met familie en vrienden, stappen ze massaal het vliegtuig of de auto in. Op de wegen begon de drukte vannacht al. Deze verslaggever sprak automobilisten op op een tankstation in Massachusetts. En was zelf ook ontzettend lang bezig om daar te komen. Traffic was brutal along the pike. We experienced it as millions of people hit the roads to try and get home to their loved ones. There are a lot of people on the road tonight. This holiday is worse than any other. It's painful. Yeah, sitting there in hours, I was blasting music, just trying to calm myself down. It took me four hours to get here. Where normally it's three, and I think it's going to be probably seven hours home. Ook bij incheckbalies en de airport security worden lange rijen verwacht. Veel vliegvelden hebben vandaag traditioneel de allerdrukste dag van het jaar. Het weer hier in Nederland. We krijgen wat stormachtige uren. Tegen het einde van de middag gaat het vooral langs de kust hard waaien. In het noorden geldt dan code oranje. Pas ook op als je de weg op gaat. Morgen krijgen we juist een rustig dagje. Zo goed als droog dan. Bij een gaatje of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is al in volle gang en dit is eerder dan normaal vanwege het voorspelde weer. De meeste vertraging in de regio heb je op dit moment op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Noordloos bijna drie kwartier vertraging. En rijd je op de A6 van Muiden naar Lelystad... dan heb je tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 40 minuten vertraging. Dit komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is hier dicht. Verder loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol op 10 minuten oponthoud. En rijd je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n 10 minuten vertraging. Ook staat er file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een half uur vertraging door een ongeluk. En rijd je op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... dan heb je tussen Leimuiden en Wouwbrugge een kwartier vertraging. Verder staat het ook vast op de A10...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 voor elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel zitten. Volgens het COA wordt al alles gedaan om Ter Apel te ontlasten. De provincie Utrecht wil een groep wolven op de Utrechtse heuvelrug zenderen... om te kunnen ingrijpen als ze te dicht bij mensen komen. De afgelopen tijd zijn er verschillende incidenten met wolven geweest in Utrecht. Voor de bedreigingen van scholen in Lelystad is een minderjarig meisje opgepakt. Ze zou berichten hebben verspreid op sociale media... waarin werd opgeroepen te gaan schieten op een aantal scholen.